Vijf uur. Jan van der Putten met het NOS-bureau van Koevorden beschoten. Het bureau werd gisteren aan het begin van de avond onder vuur genomen. Dat de, schutter snel, de schutter werd snel aangehouden en zou toen hebben gezegd dat er in de buurt van Hardenberg iemand was neergeschoten. Agenten vonden het slachtoffer, dat kort daarna overleed aan zijn verwondingen. De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien. Voor de derde keer is een vertrouweling van de Israëlische premier Netanyahu bereid om tegen hem te getuigen. De premier is in een aantal corruptiezaken verwikkeld. Eerder getuigden al twee oud-medewerkers tegen hem. De man die nu ook een verklaring wil afleggen zou hebben geprobeerd een rechter om te kopen en een telecombedrijf te bevoordelen. Een Nederlandse militair die in Afghanistan per ongeluk een collega neerschoot... is veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur. Een jaar geleden hield hij een pistool in de richting van een collega. Het wapen ging af en de collega raakte gewond aan zijn arm. Volgens de rechter was het geen opzet, maar bracht de militair zijn collega wel in levensgevaar. Voor het eerst in maanden is een groot hulpconvooi aangekomen in Oost-Ghouta. De 46 vrachtwagens van de VN met hulpgoederen zijn nu in de stad Douma. Het is vooral voedsel. De hulpverleners mochten een groot deel van de medische hulpmiddelen niet meenemen van het Syrische leger, zegt het VN Wereldvoedselprogramma. De spullen komen donderdag met een volgend konvooi. Bij de overname van supermarkt MT door Jumbo en Coop gaan zoveel mogelijk van de 6200 MT-medewerkers mee. Jumbo-topman van Eert zegt tegen de NOS dat hij niet kan garanderen dat iedereen mee kan. Mensen moeten het ook zelf willen, zegt van Eert. Jumbo en Coop nemen 130 MT-supermarkten over van groothandel Sligo voor 410 miljoen euro. Het weer droog en vanavond en vannacht brede opklaringen. Op de meeste plaatsen blijft het boven nul. Morgen meer bewolking en lichte regen of motregen. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vertraging vooral op de A13 richting Rotterdam bij Overschie 10 minuten. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum een kwartier tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Ridderkerk 4 kilometer en 10 minuten extra. En de A27 van Utrecht naar Breda. Eerst tussen Hagestein en Noorderloos 8. En dat levert een kwartier vertraging op.